Die zijn gewoon gevaarlijk, zeggen afvalverwerkers. Daar zit een ontzettende hoge luchtdruk in die dingen. En op het moment dat die in aanraking komen met bijvoorbeeld de vuilniswagen die het restafval ophaalt... daar zit een kraakpers in, die knijpt zo'n ding stuk. Daar komt een enorme druk bij vrij... Eh, dat is niet goed voor de wagen, niet goed voor het afval, maar ook niet goed voor de mensen die achter aan die wagen hangen eh, en daar een enorme opdonder van kunnen krijgen. Tot eind vorig jaar zat er statiegeld op de lachgascilinders, waardoor ze minder vaak bij het afval werden gedaan. Afvalbedrijven willen dat dat systeem weer terugkomt. China komt met sancties tegen Amerika. Ze zijn niet blij met het bezoekje van de Taiwanese president aan de VS, zegt correspondent Sjoerd Dentaas. China ziet dat als een grote provocatie. Het zijn bezoeken die de Taiwanese president vaak aflegt. Dat is dan een overstap, zoals zij het zelf zien. Nou ja, zoals je eh, misschien nog weet, afgelopen jaar eh, het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan viel niet goed. Ja, datzelfde geldt voor deze ontmoeting. Ehm, ook al is die ontmoeting niet in Taiwan geweest dit keer, maar dus op Amerikaans grondgebied. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. Ze zijn ook niet blij als andere landen samenwerken met Taiwan. En dit weekend draait naast eieren zoeken en brunchen met de schoonfamilie voor veel mensen ook om paasvuren. Vooral in Groningen Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland is het een traditie om grote houtstapels in de fik te steken. Door de stikstofmaatregelen zijn er wel wat minder paasvuren dan andere jaren. Maar in het Gelderse Zieuwend gaat die gewoon door. De organisatie verwacht dat het lekker druk wordt een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Eh, we hopen heel veel, maar een beetje tussen de 1500 en 2500 denk ik eh, dat er eh, komt. Ja, zondagavond, dan gaat de vlam erin. Het weer bewolkt, af en toe wat motregen. Alleen in het noorden wat zon en het wordt een graad of 10. Dit weekend laat de zon zich weer zien. En op veel plekken wordt het zondag 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file Raasdorp 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar wordt een auto geborgen, de linkerrijstrook is dicht. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Bergen en Heilo 3 kilometer met een half uur vertraging.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 gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd mijn jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Het was ook slecht weer in Spanje achter door mijn geld en Geen dan meer op zak Het was een veertiendaagse reis Dus het hotel dat werd het bak Wat ik toen dacht Dat is nog steeds vandaag Oh was ik maar een gijzelaar mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan. Wanneer de druk verloren heeft, als ik chance heb met een man. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd klaverjassen. En hoefde nooit meer af te wassen.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 telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well I had a lie, had a lie, had a lie emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and, then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. But then I tell myself, no, no, no. to the memory. Straight tequila, drinking on an empty beach. Tell me, was was it all just a fantasy? When I woke up, you were laying next to me. So let me be honest.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 Thought it was me and you, baby, baby, me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. Yeah can do without you. Now tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you.